Drie uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Bij de Zuid-Franse stad Béziers heeft de politie vijf Tsjetsjenen opgepakt... die worden verdacht van het beramen van een aanslag. In de buurt werd een schuilplaats met explosieven ontdekt. Het is nog onduidelijk wat het doelwit van de aanslag was. Frankrijk is na de aanslag op Charlie Hebdo en de gebeurtenissen daarna... in de hoogste staat van paraatheid. Aan boord van het Nederlandse marineschip Karel Doorman zijn op de terugweg vanuit West-Afrika drie verstekelingen gevonden. Ze bleken aan boord te zijn gegaan toen het schip een tussenstop maakte in Senegal. De verstekelingen varen nu mee naar Den Helder, daar worden ze overgedragen aan de marechaussee. volgens Defensie hebben ze geen verschijnselen van ebola. Defensie onderzoekt hoe het mogelijk is dat de mannen de beveiliging hebben omzeild. Een van de mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de terreurcel in VVJ komt uit Utrecht. Dat melden bronnen aan de NOS. De 18-jarige Zaid K. zou naar Spanje zijn gevlucht. Leden van de cel werden al weken in de gaten gehouden voordat de politie donderdag ingreep. Drie terreurverdachten wilden volgens het OM aanslagen plegen op politie en justitie. Ze werden bij een actie neergeschoten. Twee van hen overleden. De Eerste Kamer is tegen bezuinigingen van het kabinet op de rechtsbijstand. Het kabinet was van plan 85 miljoen euro te besparen op de vergoedingen die de overheid betaalt aan mensen die een rechtszaak willen voeren. De meerderheid van de Senaat vindt de voorgenomen bezuiniging een aantasting van de rechtsstaat en vindt dat het kabinet andere bezuinigingen moet zoeken. Het weer dan. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en droog. Het is 2 of 3 graden. Aan de kust ietsje warmer met af en toe zon. In het noordwesten misschien een winterse bui. Morgen en donderdag van tijd tot tijd zon en droog. S'nachts lichte vorst. Overdag een graad of 2. Dit was het NOS Journaal.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 Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. In harm's way, you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye's around and free. Like, lady time to spend.